Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Timanovskaya is onderweg naar Oostenrijk. Na een hoogopgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité... verbleef ze de afgelopen dagen in de Poolse ambassade in Tokio. Nu zit ze in een vliegtuig naar Wenen. Het is niet duidelijk of dat haar eindbestemming is. Van Polen heeft ze een humanitair visum gekregen. Meerdere leiders van de Democratische Partij roepen de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo op om af te treden. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Het parlement van de staat New York onderzoekt of Cuomo kan worden afgezet. De gouverneur spreekt de beschuldigingen tegen. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Een petitie tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug is meer dan 10.000 keer getekend. Tijdens werkzaamheden die twee jaar duren kan het verkeer in beide richtingen maar één rijstrook gebruiken. Ondertekenaars vrezen veel extra reistijd. Provincies hebben Rijkswaterstaat volgens NRC gevraagd om twee rijstroken open te houden. Bemanningsleden van een Amerikaanse binnenlandse vlucht hebben een lastige passagier met ducttape aan zijn stoel vastgebonden. De 22-jarige man zou twee stewardessen hebben betast. Bij aankomst van de vlucht in Miami werd hij opgepakt. De vliegtuigmaatschappij heeft een onderzoek ingesteld. Atlete Femke Bol heeft brons gewonnen in de Olympische finale van de 400 meter horde. De 21-jarige Bol noteerde een persoonlijk en Europees record met een tijd van 52,03. En op de 10 kilometer open water ook nog zilver voor Nederland. Zwemster Sharon van Rouwendaal was daar de één na snelste. Het weer nog. De dag begint met veel ruimte voor de zon. Vanmiddag zijn er landinwaarts buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer file... en de vertraging is daar bijna een half uur.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 So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fight. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment.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 De Wit-Russische atlete Timanovskaya is onderweg naar Oostenrijk. Ze werd uit het Wit-Russische Olympisch team gezet nadat ze kritiek had geuit. Het is niet duidelijk of Oostenrijk haar eindbestemming is. Van Polen heeft ze een humanitair visum gekregen. 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug.